4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse drugshandelaar Michael S. is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de verkoop van drugs... via de inmiddels afgesloten website Silk Road. De 23-jarige Nederlander werd in 2013 opgepakt in Miami. Hij verdiende miljoenen door via internet onder meer ecstasy, cocaïne en LSD te verkopen. Michael S. mag waarschijnlijk een deel van zijn straf in Nederland uitzitten. De FIFA kiest vandaag een voorzitter. Sepp Blatter weigert na het corruptieschandaal op te stappen... en noemt zichzelf de juiste man om de Wereldvoetbalbond... door deze woelige tijden te loodsen. Blatter gaat ervan uit dat hij wordt herkozen... maar door dat corruptieschandaal is dat niet zeker. Ook zijn uitdager, de Jordaanse prins Ali, maakt een goede kans. Bij aanslagen bij twee hotels in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker tien doden gevallen. De aanslagen zouden zijn gepleegd met autobommen... Zo'n 30 mensen raakten gewond. Wie erachter zit is nog onduidelijk. Zo'n 1000 tot 2000 metaalwerkers staken vandaag. Onder meer bij truckbouwer DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IHC wordt niet gewerkt. De werknemers eisen meer loon en betere regelingen voor ouderen en de WW. De actievoerders willen elke vrijdag stakingen houden... om de werkgevers verder onder druk te zetten. In de Verenigde Staten is republikein Dennis Heestert aangeklaagd. Hij was acht jaar lang een van de machtigste mannen van het land... als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Justitie heeft aanwijzingen dat Heestert verdachte banktransacties heeft gedaan. De 73-jarige nam de afgelopen jaren ongeveer 1 miljoen dollar op... zonder dat te melden bij de autoriteiten... en zou erover hebben gelogen tegen de FBI. Bij een veroordeling kan Heestert een jarenlange celstraf krijgen. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Overdag enkele buien en het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin, feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.